12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. oud topman Rupert Stadler is met drie anderen officieel in staat van beschuldiging gesteld... vanwege zijn rol in het dieselschandaal. Stadler wordt ten laste gelegd dat hij wist van de gesjoemel met de emissiewaarde van dieselmotoren bij Audi. Zijn drie mede-aangeklaagden zouden de dieselmotoren hebben ontwikkeld voor Audi, Volkswagen en Porsche. Die waren uitgerust met de omstreden software. De gemeente Terneuzen mag een huis waar hennepplanten werden gevonden niet sluiten. Dat heeft de rechter bepaald. Volgens de rechtbank staat vast dat de bewoner de hennep kweekt als medicijn tegen zenuwpijn. Na een klacht uit de buurt viel de politie binnen bij de man. Op zijn zolder werd een kwekerij met 40 hennepplanten gevonden. De bewoner van het huis kon met een verklaring van zijn huisarts aantonen... dat hij de hennep gebruikte als pijnbestrijding en slaapmiddel. Vliegmaatschappij Air France KLM heeft afgelopen kwartaal ruim 5% meer passagiers vervoerd. Toch maakte het bedrijf minder winst, onder meer door hogere brandstofkosten en dalend vrachtvervoer. De winst kwam uit op 80 miljoen euro. KLM presteerde nog altijd beter dan Air France. Daar waren de resultaten vooral iets beter doordat de maatschappij in hetzelfde kwartaal van vorig jaar nog veel geld verloor door een grote staking. Disney Channel-acteur Cameron Boyce, die vorige maand dood werd gevonden in zijn huis... is overleden door een epileptische aanval. Dat heeft de lijkschouwer van Los Angeles bekendgemaakt. De 20-jarige acteur had de afgelopen drie jaar meerdere zware epilepsieaanvallen... en daar had hij steeds vaker last van. Boyce was bij het, bij het jonge publiek vooral bekend van de Disney Channel-film Descendants... en de serie Jessie. Het weer verspreidt over het land vallen buien, soms met onweer en windstoten. Lokaal kan veel neerslag vallen... Vooral landinwaarts is er tussen de buien door ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden bij een stevige zuidwestenwind.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 Dit is het lunchprogramma van ZFM, de lokale omroep van Zandvoort. Een vast programma tussen 12 en 2. Met, met natuurlijk de vaste items, de instrumentalen van vandaag... de nummer 1 van deze week, en die komt uit 1999... de Gouden Ouwe, ook uit 1999... en het weer voor het komend weekend... en niet te vergeten de column van Nel Kerkman. ZFM is te verluisteren op frequentie 106.9 of psychokanaal kanaal 40. En kuiken, kijken en luisteren kan ook via internet www.zfm-live.nl Mijn naam is Hans Wassenaar. Ik wens u heel veel luisterplezier. naar het leukste radiostation van Nederland. Ja, uiteraard. Ik heb de evenementenagenda van augustus. 2 augustus, Hippie Boulevard Markt. En dat is de eh, Badhuisplein van 12 tot 6. De derde, Zomermarkt Boulevard, Badhuisplein van 12 tot 6. De vierde, 4 augustus dus, Place du Tetre. En het is de Poststraat en het Kerkplein tussen 10 en 5. De negende, Hippie Boulevard Markt, Badhuisplein van 12 tot 6. De 9e tot de elfde, ADAC GT Masters, circuit Zandvoort. De tiende Amsterdamse avond, gratis muziekfestival in het centrum van Zandvoort. Aanvangen ze 8 uur. En nog een keer de tiende, Zomermarkt Boulevard, Badhuisplein, 12 tot 6. En we waren net begonnen met Racy, Lay Your Love on Me. En we gaan door met een... Eh, ja, je kan op het moment niet op een bankje zitten... maar de kick die zingt er wel over. Mississippi, wanted man in old Cheyenne. Wherever you might look tonight, you might see this wanted man. I might be in Colorado or Georgia by the sea, or working for some man who may not know who I might be. And if you ever see me coming, and if you know who I am, don't you breathe it to nobody, cause you know I'm on the lam. Wanted Man by Lucy Watson. Wanted Man by Jeannie Brown. Wanted Man by Nellie Johnson. Wanted Man in this next town. But I've had all that I wanted. Of a lot of things I've had. And a lot more than I needed. Of some things that turned out bad. Da, da, da, sidetracked in El Paso. Stopped to get myself a map. Went the wrong way into Juarez with Juanita on my lap. Then I went to sleep in Shreveport. Woke up in Abilene, wondering why the hell I'm wanted at some town halfway between. Wanted man in California, wanted man in Buffalo, wanted man in Kansas City, wanted man in Ohio. There's somebody set to grab me anywhere that I might be. So wherever you might look tonight, you might get a glimpse of me. instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Ja, en ik heb er eentje uitgekozen, een gitaarnummer. En dat is wel van Chet Atkins en dat heet Saltwater. En Chet Atkins was een invloedrijk gitarist en producent. Atkins produceerde platen voor onder andere Perry Como, Elvis Presley, Jim Reeves en Skeeter Davis. Atkins creëerde samen met Owen Bradley de Nashville Sound. In 1973 werd hij opgenomen in de Country Music Hall of Fame... en in 1995 in Georgia Music Hall of Fame... en postuum in 2019, of 2009 in de Me Mexicaans Hall of Fame. De Nederlandse zanger gitarist René Schumann werkte begin jaren 90 in Nashville met Chet Atkins. Zijn specifieke fingerpinking-stijl was een inspiratiebron voor Schumanns eigen stijl. Wij gaan luisteren naar Saltwater, Chet Atkins. Nou, dat waren de bands zonder naam. Blue Eyes. Eh, de Amsterdamse waterlijnenduinen meldt dat de eerste damhertkalfjes zijn geboren. Maar plaats direct een verzoek als je een jong damhertkalfje ziet liggen... en het alsjeblieft met rust wil laten. En vooral op ruime afstand wil blijven. En al denk je dat ma damhert er niet is... ze is altijd in de buurt en zorgt, zorgt uitstekend voor haar kind. chantera cent mille chansons quand viendra le temps de van de week van Nel Kerkman. Volgens mij is spelen met zand geweldig. Overal waar zand is, zie je kinderen met emmertjes en schepjes... de mooiste kastelen bouwen. Geen lucht, maar zandkastelen. En worden de fraaiste creaties gebouwd vaak in samenwerking met vriendjes. Op mijn vakantie werd er ook driftig op strand gebouwd... en omdat op Kreta geen eb en vloed is... blijven de kastelen oneindig lang staan. Totdat er een nieuw kindje de schepper in zet en zijn eigen droomkastelen van maakt. Wat je niet meer op strand ziet, zijn de hoge zandforten in zee. Ook de beroemde zandkuilen, met aan de voorkant de naam van de stad in Schelpen, is uit de mode. Maar oh wee, als je niet vermoedend in de kuil ging zitten. Raus! In de jaren 50 werd door Touring Zandvoort, de voorloper van de VVV, zandbouwwedstrijden georganiseerd. Er deden altijd veel kinderen aan mee. Zelfs ik heb me ooit in zand gestort om een schepping te creëren. Tot mijn stomme verbazing kwam ik met mijn bouwsel op de derde plaats. Ik moet zeggen, het was een mooi ontwerp. Een groot hart met daarop een huis. Het hart en het dak waren bedekt met rood zand. Ik heb s morgens vroeg aardewerk, bloempotten tot poeder gemalen. Zelfs de tekst weet ik nog, die ik erin had verzonnen. De droom van ieder bruidspaar. Hoe bedenk je dat als elfjarige? De zandbouwsels van toen zijn nu vervangen door zandsculpturen. Vanuit heel Europa tonen de beste carvers hun talenten langs de boulevard en in het dorp. Geen emmertje en schepje, maar prachtige 4 meter hoge kunstwerken... die met speciale rivierzand gebouwd zijn. Het thema dit jaar is 75 jaar vrijheid. En wat geweldige ontwerpen zijn het geworden. Daar is mijn hart, huisje, niet bij. Maar het wordt niet alleen van zand gebouwd, ook om vrijheid een plek te geven. Ook de Pride on the Beach werd geopend afgelopen maandag met een gigantische optocht. Blije mensen gekleed in roze en begeleid door een heerlijk zonnetje. Na drie jaar is het regenboogevenement geen luchtkasteel meer... maar een stevig bouwwerk dat een plek heeft bij ieder en veel mensen. De LHBTI-gemeenschap stond in de teken van vrijheid en vierde het recht om te zijn wie je bent en ook te houden van wie je wilt. Vrijheid voor en door iedereen. Nel Kerkman. even terugkomen op Pride on the Beach. Dat is eh, vanavond eh, is de afsluiting. Helaas is het dan afgelopen. Maar het is een gigantisch feest. En dat is Beach Club Mango's Beach Bar. Zal organiseren de geweldige Pride on the Beach. Een afsluitfeest. En, en de Beach eh, Mango's Beach Bar is te vinden op de boulevard de Vavage 15. En dat duurt van 4 tot 12 uur. En dan krijg je, daarna krijg je nog heerlijk krijg vuurwerk. En dat is op het strand. De closing party bevat een spectaculaire vuurshow. Vuurwerkshow op het strand. Dus zorg ervoor dat je het niet wilt missen. En dan komt hij weer, Boulevard de Vauvage. En het vuurwerk dat begint om half twaalf vanavond. De peuterpiep komt ook in de zomer naar Bibliotheek Zandvoort. Wat is er fijner dan samen met uw kleinkind of uw kind te komen luisteren naar een verhaal. Woensdag 7 augustus zijn de peuters en hun grootouders of ouders of oppas welkom in de bibliotheek Louis David Carré 1 om te komen luisteren, spelen en dansen. De toegang, dat is gratis. En de aanvang, dat is half elf s morgens.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 Good vibrations. Good vibrations. smile, I know she must be kind. de Good Vibrations, de Beat Boys. Ja, ik kan me nog herinneren, oh, toen wij, eh, toen we net getrouwd waren... Dan had mijn vrouw had één idool waar ze helemaal, helemaal woud van was. En ik kan me nog herinneren, dan stond hij altijd met een foto bij ons op de open haard. En als we dan een kaartavondje had, dan werd de man waar we, van mijn nicht waarmee we kaarten... die werd dan zo vreselijk jaloers. Dat, eh, en ik kan me dat herinneren. Dus ik ga hem nu eventjes lekker draaien. Voor mijn vrouw, die nog thuis zit. piace tanto, terra dove un paese, che roas tu Tenho morrinha, tenho saudade, tenho morrinha, tenho saudade, porque estou leixos desos teus lares, desos teus Julio Iglesias. Un canta a Galicia. Ja, we hadden geen idee waar hij over zong. Maar ja, toch, het was een mooie man, laten we heel eerlijk zijn. Maar goed, we gaan naar het volgende item. u zich deze nog? Ja, en het is de nummer 1 hit uit 1999. En dat is een Nederlander. Ja, dat is mogelijk hè. Marco Borsato met Binnen. Binnen is een single van Marco Borsato uit 1999... afkomstig van het album Luid en Duidelijk. Het nummer werd alarmschijf en stond 14 weken in de Nederlandse top 40, waarvan drie weken op nummer 1. Het nummer hier, met kerst 1999 op 1, en was vervolgens de eerste nummer 1 hit van het nieuwe millennium. In de mega top 400 stond de single 19 weken genoteerd, waarvan twee weken op de eerste plaats. Het nummer was door John Ewing, volgens mij regent het buiten, weken genoteerd... waarvan twee weken op de eerste plaats. Het nummer werd, was door June Dubik in het Engels geschreven... en niet specifiek bedoeld voor Marco Borsato. Maar toen hij het hoorde, wil hij het erg graag uitbrengen. Binnen gaat het over verliefd zijn op een bepaald persoon. Persoonlijk, voor Borsato was deze single een belangrijke stap. Nadat de organisatie van een concert ter gelegenheid... van de millenniumwisseling in Amsterdam Arena compleet mislukte... herbevestigde het succes van binnen dat zijn fans nog niet Marco Besato moe waren. En hier komt Marco Besato met Binnen. share weer ZFM. Ja, en wij gaan door met een andere met Marion Bekiba. Pata. didn't speak a word. And I stayed right by her side. That's how we spent the night. I held her hand in mine. made me feel so fine. And I. Well, touch. I just touched her hand. your little hand. Yeah, you look at me, I could see your eyes. But just as I hoped, as I hoped they would be. Well, touch. I didn't need to touch you, but I touched your hand. you were so understanding. I tried to look so recommending and I've been with her all night long, sharing a feeling that grew strong. We found ourselves a love that couldn't possibly go wrong. I still hold her hand in mine, and it still makes me feel so fine. Ja, het is weer tijd. <laughs> Ja, hij vond het ook tijd. Het eerste uur zit er weer op. Eh, eet smakelijk als je met eten bent. En ik, zou, ik hoop u straks weer terug te zien na de boodschap en het nieuws.